en geen snelweg door het stadsdeel Leidse Rijn. Minister Eurlings praat met de gemeente en de provincie over nieuwe plannen. Hij wil dat de A27 door Amelisweert wordt verbreed en verdiept. Verder wordt de provinciale weg aan de noordkant van Utrecht verbreed... zodat de stad een volledige ringweg van snelwegen krijgt. Ook de A12 aan de zuidzijde wordt verbreed. De aanleg zou in 2016 moeten beginnen. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over dat veel mensen aarzelen over een vaccinatie tegen Mexicaanse griep. Ze zijn bang voor bijwerkingen, terwijl dat volgens de VN-organisatie niet nodig is. Als er al bijwerkingen zijn, zijn die dezelfde als bij de gewone griepprik. De Mexicaanse griep heeft wereldwijd 5700 levens geëist. De curator van het failliete amusementsbedrijf van Marco Borsato zegt dat The Entertainment Group in de kern een redelijk gezond bedrijf was. In zijn eerste verslag constateert de curator dat de oorzaken van het faillissement vooral buiten TEG lagen. Hij noemt investeringen in een internetbedrijf en in TEG België. De curator spreekt in dat verband van geldstromen zonder zakelijke redenen. Hij doet daar onderzoek naar. Koningin Beatrix is met prins Willem-Alexander en prinses Maxima in Mexico begonnen aan een staatsbezoek. In Mexico-stad heeft de koningin een krans gelegd bij een militair monument. Verder heeft ze een ontmoeting gehad met president Calderon. bezoek staat in het teken van grote stedenproblematiek en de gevolgen van klimaatverandering op het platteland. De verplichte kruisbeelden op staatsscholen in Italië zijn in strijd met de vrijheid van godsdienst. Een Italiaanse vrouw klaagde dat de kruisbeelden in de klas van haar kinderen in strijd zijn met het recht op openbaar onderwijs. De Italiaanse rechter vindt het een symbool van de burgerlijke waarden van het land, maar het Europese Mensenrechtenhof gaf de vrouw gelijk.